Levi van Eck met het NOS-journaal. In Loosdrecht worden minder asielzoekers opgevangen dan de bedoeling was. De gemeente Weidemeren, waar Loosdrecht onder valt, hoopt zo de rust terug te brengen. Protesten tegen de komst van de asielzoekers liepen deze week uit de hand. Besloten is daarom om in plaats van maximaal 110 mensen... maximaal 70 mensen op te vangen. Het gaat om tijdelijke opvang van zes maanden. Volgens de gemeente komen de eerste asielzoekers volgende maand... De man van 30 is via het snelrecht vandaag veroordeeld tot drie dagen cel en een taakstraf van 100 uur... omdat hij brandende fakkels naar de politie had gegooid bij een protest. In Nederland zijn de afgelopen anderhalve week negen verdachten aangehouden... voor betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland en Zwitserland. De mannen tussen de 25 en 39 jaar zouden ongeveer 10 plofkraken hebben gepleegd. Bij huiszoekingen is onder meer contant geld en een tas met springstof in beslag genomen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. De Poolse premier Tusk heeft openlijk de loyaliteit van de VS binnen de NAVO in twijfel getrokken. Tegen de Financial Times zei Tusk dat de belangrijkste vraag is... of Washington zijn afspraken zal nakomen als het erop aankomt. In Polen, aan de oostflank van de EU, zitten onder meer 10.000 Amerikaanse troepen. Tusk vraagt zich af of de NAVO politiek en logistiek wel voorbereid is om te reageren als Rusland probeert aan te vallen. En dat zou volgens de Poolse premier wel eens heel snel kunnen gebeuren. Influencer en kankerpatiënt Jade Kops is overleden. Ze leed aan een zeldzame vorm van keelkanker... en deelde op sociale media hoe ze leefde met de ziekte. Ze richtte een stichting op en zamelde geld in voor het Prinses Maxima Centrum... het ziekenhuis voor kinderen met kanker de Kops was 19 jaar. Het weer vanavond in het noorden bewolkt, verder helder. Het koelt dus vannacht af naar 0 tot 4 graden. Morgen begint grijs en mistig, later veel zon. De temperaturen liggen dan tussen de 13 en 20 graden.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 Protesten tegen de komst van asielzoekers liepen deze week uit de hand. De Poolse premier Tusk heeft in een interview met de Financial Times gezegd... dat hij zich afvraagt of Washington zijn afspraken wel nakomt als het erop aankomt. Tusk waarschuwde dat een Russische aanval op NAVO-lidstaat Polen... wel eens binnen enkele maanden zou kunnen gebeuren. De politie heeft de afgelopen anderhalve week negen verdachten aangehouden... voor betrokkenheid bij plofkraken in Duitsland en Zwitserland. De mannen zouden ongeveer tien plofkraken hebben gepleegd. Het weer op de meeste plaatsen is het vanavond helder en droog.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 Pum chacalaca, como chacalac Oh, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza y los pies se mueven con mi boom chacalaca, boom chacalaca, yes. Otra vez, otra vez, la cabeza shakalaka, boom shakalaka, yes. baila con boom hey, Emilia. Con esa miradita que no mata a nadie.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 like flies. Put us back on the train. Yeah. is to live like we do. Bring me to my knees when I see what they've done to you. I'll die as I stand here today, knowing it deep in my heart. They'll fall to ruin one day for making us part. picture of you. Oh, those were the happiest days of my life. Like a break in the battle was your part. Oh, in the wretched life of a lonely heart.